7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Vooralsnog aan het staakt het vuren te houden dat gisteravond om 11 uur inging. In de uren ervoor werd op diverse plaatsen, vooral in West-Syrië, nog gevochten. Maar sinds het ingaan van het bestand is het volgens diverse bronnen rustig. Het staakt het vuur is vooral bedoeld om hulpgoederen naar belegerde plaatsen te krijgen. Ook moeten er vredesbesprekingen op gang komen. Veel betrokkenen zijn pessimistisch over de kans van slagen van het bestand in Syrië. In Den Haag is een man ernstig gewond geraakt toen hij door een auto werd aangereden. De dader reed aanvankelijk door, maar meldde zich later op een politiebureau. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffer ongeveer een uur lang op straat. Daarna werd hij in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht. De beschadigde auto werd een paar straten verderop leeg gevonden. De bestuurder meldde zich even later bij de politie. Hij is aangehouden. De kans is groot dat de regeringspartijen in Ierland hun meerderheid verliezen. Exit polls na de verkiezingen van gisteren voorspellen dat ze samen niet verder komen dan 34% van de stemmen. Bij de vorige verkiezingen in 2011 haalden ze nog bijna 56% binnen. De centrumrechtse partij van premier Kenny blijft nog wel de grootste in het lagerhuis. Maar de kans bestaat dat hij nu moet gaan samenwerken met de conservatieven. Die twee partijen zijn van oudsher rivalen. In de Amerikaanse staat Washington zijn vijf mensen omgekomen bij een gezinsmoord. Een man belde de politie met de mededeling dat hij vier mensen had doodgeschoten. Speciale eenheden gingen naar zijn huis en hielden het urenlang omsingeld. Toen hij naar buiten kwam, schoot de man zichzelf dood. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers in het huis waarschijnlijk de vrouw en twee kinderen van de schutter. Onduidelijk is nog wie de vierde dode is. Het weer, bijna overal lichte vorst. Overdag is het droog en zijn er perioden met zon en wordt het 5 graden.